Het kwam stil te liggen na een brand. Nadat die was geblust konden technici de motoren van het schip niet meer aan de gang krijgen. De omstandigheden aan boord zijn niet optimaal. Zo doen telefoons het niet meer en is de airconditioning uitgevallen. Ook kan eten niet worden opgewarmd. Helikopters bevoorraden het schip en geprobeerd wordt het zo snel mogelijk naar een haven in Mexico te slepen. Het cruiseschip was maandag vertrokken vanuit Californië voor een tocht van een week langs de Mexicaanse kust. Aan boord zijn 3300 toeristen en bijna 1200 personeelsleden. Mensen die regelmatig twee talen spreken lijken op een later moment verschijnselen van de ziekte van Alzheimer te krijgen dan mensen die maar één taal spreken. Dat zeggen Canadese onderzoekers. Ze vergeleken de gegevens van ruim 200 Alzheimer-patiënten. Het brein van tweetaligen vertoonde dezelfde symptomen als dat van patiënten die één taal spreken, maar bij tweetaligen openbaarde de ziekte zich soms pas vijf jaar later. De onderzoekers kunnen dat verschil niet verklaren. Mogelijk heeft het te maken met het deel van de hersenen dat wordt gebruikt bij het leren. China heeft de advocaat van Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo tegengehouden toen hij naar Groot-Brittannië wilde vliegen. De advocaat zegt dat de Chinese autoriteiten bang zijn dat hij naar de uitreiking van de Nobelprijs gaat. Volgens de politie mag hij China niet verlaten omdat de staatsveiligheid dan in gevaar kan komen. De Nobelprijs voor de Vrede wordt op 10 december uitgereikt. De mensenrechtenactivist Liu zal er niet bij zijn omdat hij in de gevangenis zit. Zijn vrouw zal de prijs waarschijnlijk ook niet kunnen ophalen. Zij heeft huisarrest sinds bekend is dat haar man de Nobelprijs krijgt.